Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. In het Erasmus ziekenhuis in Rotterdam komen steeds meer jonge slachtoffers binnen met schot- en steekwonden. Traumachirurgen zeggen tegen NRC dat het er tussen 2010 en 2020 rond de 100 jongeren werden opgenomen. En in de eerste helft van vorig jaar alleen al waren het er 23. De jongste gewonde was nog maar 7. Volgens het ziekenhuis komt de stijging onder meer door bendes die elkaar opjutten via social media. En het lijkt erop dat Turken over twee weken opnieuw naar de stembureaus moeten. Gisteren waren er in Turkije verkiezingen. De regel is dat één van de kandidaten meer dan de helft van de stemmen moet halen. Diegene is dan de president. Lukt dat niet, dan komt er een tweede ronde. Mijn collega Gulja Ersetin volgt het stemmentellen en vertelt hoe het ervoor staat. Als je kijkt hier naar de grote nieuwszenders in Turkije... die overigens eh, regeringsgezind zijn... hebben ze zo'n 98% van de stemmen geteld... en staat Erdogan rond de 49,5%. En zijn rivaal, de Turkse oppositieleider Kemal Kılıçdaroğlu... op 45%. Blijft dus nog even spannend in Turkije... want een klein deel van de stemmen moet nog worden geteld in Rotterdam heeft het nachtelijke Feyenoordfeest plaatsgemaakt... voor de officiële voorbereidingen voor de huldiging van het team om 12 uur. Verslaggever even Pauw ziet dat supporters niet meer kunnen wachten. Volgens het programma dat ik gelezen heb eh, zouden die vakken om 9 uur open gaan. Maar mensen hebben het geduld niet. Die staan hier nu al met enkele honderden tegenover het stadhuis aan de Koolsingel. Oud, jong, eh, heel veel kinderen, schoolkinderen, die hebben vandaag vrij. Ik zie ze de, eh, hier en daar nog de ogen uitwrijven. Voor de mensen die voor andere zaken richting Rotterdam moeten... doet de NS een oproep, kom niet met de trein. Als je dat wel doet, dan moet je je instellen op een gekkenhuis. Dan moet je in ieder geval erop voorbereid zijn... dat de trein echt heel vol zal zitten... met eh, voetbalfans die eh, een mooi feestje gaan vieren. Het zal vooral tussen 9 en 11 uur straks erg druk zijn... en na afloop van de huldiging ook weer, denkt de NS. En het weer nog. In het oosten behoorlijk wat zon bij een graad of 19. In het westen wordt het een bewolkte dag met vanmiddag regen of motregen. En daar is het ook een stuk frisser, rond de 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Veel bijzonderheden zijn er niet op dit moment. Op de A1 staat wel file van Amersfoort naar Amsterdam... tussen Amersfoort West en Hilversum. Daar heb je een kleine 10 minuten extra reistijd.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 President Erdogan staat op een kleine voorsprong. Hij heeft tot nu toe iets meer dan 49% van de stemmen gekregen. Oppositieleider Kulic Tarolu bijna 45. De komende weken stuurt Frankrijk tientallen panzerwagens en lichte tanks naar Oekraïne. President Macron sprak gisteravond zo'n drie uur met president Zelensky in Parijs. En op de Kolsingel in Rotterdam staan al honderden Feyenoord-fans. Vanaf 12 uur is daar de huldiging van landskampioen Feyenoord. De NS roept mensen op hun reis uit te stellen als ze niet per se naar Rotterdam moeten. Het weer in het oosten geregeld zon in het westen bewolkt met vanochtend ook wat regen.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 Dans la vie, comme le jour, comme la nuit, y'a un temps pour tout, pour la haine, pour l'amour. Théorie, théorème, poésie ou poète tu récoltes ce que tu sais, c'est pareil au même. Je te hais parce que je t'aime.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 It's wall to wall and I got my crew with me We grab a table spot to chillin' Hunt down the waitress, make an order Here we go, throw back a drink and let it kick in It takes a minute, who's ready to have some fun? Get up and take a lunch and mingle Love being single on a night like this, yeah So many beautiful young people The game is lethal, you don't have to kill them, no Just look at everyone as equal while you were dancing, she was watching, feeling you.